High Toflo, Happy Sabotage op 2 eh, in de Bright Top 40. We gaan eh, een overzichtje doen van de nummers 10 tot en met 2 op 10. Wasted, Chesto, gezakt van 7. Van 11 naar 9. Bailando en Ricky Iglesias komt binnen in de top 10. 8 blijven staan. Summer Kelvin Harris na 17 weken. Hallo. En nog maar 4 weken in de lijst. En nu al op nummer 7. Gestegen van 9. Nado Tapasano, Irsais, MRI's en Hef. Twee plekken omlaag. Kaisa, Hideaway op 6 deze week. 5, Stay With Me, Sam Smith. En op 4, Rude, Magic. Op 3, in de Brighton 40, Nico en Vince, Am I Wrong. Op 2, Tovlo en Hippie Sabotage, Stay High. En dat betekent dat net zo één als vorige week is Iggy Azalea en Fancy. Zometeen tussen 6 en 7. Veel plezier met Selwin Donia en de weekendmix van 7 tot 9 van Diepens Global Dance Chart. 9 tot 11. Volker Tempelman, Joey Bananas, Heineken Beats. En van 11 tot 12 sluiten wij de avond af met uh, niemand anders dan de nummer 1. Hardwell On Air. Eh, DJ Hardwell een uur lang in de mix. Tot zover het radioprogramma op nummer 1 dus. Iggy Azalea, Charlie XCX, Fancy voor de derde week. Fijn weekend, spreek je maandag. Hoi. First things first, I'm the realest. realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business, I can hold you down. giving lessons in physics. Right, right. You want a bad like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of ace, cup of goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. On my wrist. Taking all the liquor straight, never chase that. Never stop like we bringing 88 back. What? Bring the hook scene where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy. You already know I'm in the fast lane. From LA to Tokyo, I'm so fancy. Can't you taste this gold? Remember my name, to blow. I said, baby, I do this. I thought that you knew this. Can't stand no haters and honest. The truth is, that my flow, that my fit, HB did the party. do that. Put that paper over all, I thought you knew that, knew that. I be the I, G-G-Y, put my name in bold. I've been working, I'm up in here with some change to throw. I'm so fancy, you already know. I'm in the fast lane, from LA to Tokyo. I'm so fancy, can't you taste still stunned how you love that. Got the whole world asking how I does that. Hot girl, hands off, don't touch that. Look at it, I bet you wishing you could clutch that. That's just the way you like it, huh? It's so good, he just wishing he could bite it, huh? Never turn down none, slang, go trigger on the trigger light. So fancy. From LA to Tokyo GG Wap. Who that? Who that? GG do that, do that. I I GG Who that? Who En dit is de Dolfijn FM. will forever be faithful. just one play with fire, play with fire, you'll get by. Another lesson learned, another page in time. It's time I have to fly and then you say those precious words. Stay with me, stay with me.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 You'll play with fire, play with fire, you'll get burned. Another lesson learned, another page is turned. Time I fly and then you say those precious words. Stay with me, stay with me. yo, she's a keeper. Should be taking her home, make it deeper. Take that leisurely stroll by the beach, then I gotta leave country, now apply visa. I'm gonna bottle her love, take a liter. See her in a couple of weeks, we're like a couple of freaks, and I be her, even if we're sat on the sofa. You just won me over. zo op het strand. Heerlijk lunchen en loungen. En het strand is gratis toegankelijk. Kokomo Beach. Aan de Zanzibar. Get ready for Curaçao's happiest hour. Elke zaterdag van 5 tot 6 bij Zanzibar op Jantiel Beach. Het happy hour waar je elkaar ontmoet en geniet van de beste lokale en internationale artiesten. Ook voor de kids is het altijd een feestje. Kijk op onze website of op Facebook voor het actuele muzikale programma. Zaterdag is Zanzibar. Member of Culinary Beach. Kijk ook op beach-restaurants.com. Er is een nieuw geheime poenda in de steeg tussen Kommesplein en de Herenstraat. Dielly, met elke zaterdagavond Real House Music in Café de Nui. Eindelijk spannend uitgaansleven in de binnenstad. Met only Real House Music en de beste house DJ's van Curaçao. Limited access only. Zaterdagavond Café de Nui. Dielly! Tot bijna. Curaçao 973 FM. Bonaire 975 FM. En online dolfijnfm.com. Dit is Dolfijn FM. Met nu het nieuws van 6 uur. Dit is het Dolfijn FM nieuws verzorgd door Novum. Ik ben Gert-Jan het eerste slachtoffer van de vliegramp in Oekraïne is geïdentificeerd. Het gaat om een Nederlander. 200 mensen werken in Hilversum aan de identificatie. Er zijn nu 227 kisten met lichamen in Nederland. Dat betekent dat op en rond de rampplek in Oost-Oekraïne... nog 71 lichamen moeten liggen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt pas over enkele weken met informatie over de vliegramp. Het gaat om een tussentijds feitenrapport. Informatie over de gegevens van de zwarte dozen komt er nog niet. CBS meldt dat daaruit is gebleken dat het toestel met een raket is neergehaald. Het staakt het vuren tussen Israël en Hamas is ten einde. Hamas is niet akkoord met een verlenging van het bestand... en heeft meteen raketten afgevuurd op Israël. Diverse landen deden een beroep op de partijen... om de wapenstilstand te verlengen. Het dodental in Gaza is opgelopen tot boven de duizend. Frankrijk houdt vanaf maandag drie dagen van nationale rouw... vanwege het vliegtuigongeluk in Mali. De Franse president Hollande heeft aangekondigd... dat alle vlaggen op de overheidsgebouwen vanaf maandag half stok hangen. Bij de crash vielen 118 doden. Bijna de helft had de Franse nationaliteit. En dan nieuws uit Nederland. Een 18-jarige Poolse vrouw is verdronken in een recreatiemeer in Dirkshoorn in Noord-Holland. De vrouw was van een bootje gesprongen en kwam niet meer bovendrijven. Volgens geruchten kon ze niet zwemmen. De vrouw was met een groepje Poolse uitzendkrachten op een bedrijfsuitje. En dan sport. Robin Haase is uitgeschakeld in de halve finale van het ATP-toernooi in Kestaat. De Nederlander boog in de halve finale voor de Argentijn Juan Monaco... en verloor in twee sets. Hazen had in de kwartfinale nog voor een verrassing gezorgd... door titelverdediger Michael Jusni uit te schakelen. En tot zover het Novum Nieuws. Pleincafé Wilhelmina. Check ook de website en Facebook voor alle evenementen en natuurlijke dagmenu. Pleincafé Wilhelmina. Gewoon even lekker een terrasje pakken. Bermuda is the place where Curacao parties. Different areas, styles, and themes. Entrance only 10 guilders. Check our website or Facebook for details. Get lost in Bermuda. Bruno Mars, Mana, Smokey Robinson, Juan Luis Quira, Chaka Khan and vele anderen. tijdens het Curaçao North Sea Jazz Festival op 29 en 30 augustus. Koop je kaarten voor 195 dollar bij Mensings Caminada, Mobile Planet, TikTok en 24 uur uit de muur. Of bestel telefonisch via 522 Jazz. Twee dagen, drie podia en tal van internationale topartiesten mag je niet missen. Kijk voor alle info op CuraçaoNoordSeaJazz.com Curaçao Jazz. Saturday, Bermuda presents The Strip Club. Take a photo with your favorite cartoon character and enjoy the best Boobaton R&B and dance. Happy hour from 10 to 12 and entrance only 10 guilders. Top FM maakt jouw zomer nog leuker. Nog leuker. Met geweldige acties en de allerbeste muziek op de 973 FM. begonnen met de dichtste beats voor Curaçao en Bonaire. Dit is tot 7 uur vanavond de Dolfijn FM Weekend Mix met DJ Salvindonia. Donia. Mas Morro do Dendê também é terra de Deus. Deus, Deus, Deus, Deus, Deus. juro na frente, escotando o camburão. Vem mais dois guarda retaguarda, mantão de coque na mão. Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois. Quem é aquele cara de 762? Para, para, para, para. tiro pro alto, só pra fazer teste de e da Tech Pistou usa de que eles são bandido ruim E ninguém trabalha de AK-47 Na outra mão a metralha vizia Dessa massa, já diz que não aguenta Na entrada da favela, já tem ponto 50 E se tu tomar o será que você grita, seja de ponto 50 ou então de ponto 30? Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês. É aquele cara de M16. Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã. Acabo com lado, dou-lhe tiro de fazan. Uh.